van Kan met het internationaal. Journaal. De gemeente Nijmegen laat onderzoek doen naar het inzakken van de tribune van het Goffertstadion... tijdens de wedstrijd tussen NEC en Vitesse gisteren. NEC, dat het stadion van de gemeente Nijmegen huurt, steunt het onderzoek. Duidelijk moet worden hoe de tribune heeft kunnen instorten... en of de andere tribunes wel veilig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ingenieursbureau... dat eerder het instorten van het dak van het AZ-stadion onderzocht. Ook moet zo snel mogelijk duidelijk worden wanneer het Goffertstadion weer gebruikt kan worden. De architect van het akkoord van de VS met de Taliban... dat uiteindelijk leidde tot de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan... legt zijn functie neer. De 70-jarige Zalmi Khalilzad was als Afghanistan-gezant... ook nauw betrokken bij de onderhandelingen in Qatar met de Taliban. Die volgden op de razendsnelle militaire opmars van de extremistische beweging... nadat Amerikaanse troepen het land hadden verlaten. In een brief van minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt hij onder meer te betreuren... dat de onderhandelingen met de Taliban en de terugtrekking uit Afghanistan niet volgens plan zijn verlopen. In Den Haag is een man overleden na een aanrijding met een tram, meldt de politie. Dat gebeurde bij een tramhalte in de wijk Ipenburg. Meerdere getuigen melden aan persbureau Regio 15 dat het slachtoffer een oudere man is... en dat hij door jongeren voor de tram zou zijn geduwd. Politie kan dat niet bevestigen. Hulpdiensten hebben een burgernetmelding uitgestuurd. Brim wordt gevraagd uit te kijken naar drie jongens met hoodies. De minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus... heeft tijdens het Veiligheidsberaad de burgemeesters gevraagd... om op korte termijn 800 opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Het Veiligheidsberaad heeft afgesproken daar aan mee te werken. Dat zei voorzitter Hubert Bruls tegen Nieuwsuur. Het Veiligheidsberaad is het orgaan waarin burgemeesters uit alle veiligheidsregio's met elkaar overleggen. Het weer vannacht en bui, koelt af naar 13 graden. Morgenochtend begint grijs met van tijd tot tijd regen.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 if it's a boy. is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life, my world. It's my life. It's my life, my world. It's my life. It's my life, my world. It's my life. Set me free, so you bet, so you lie.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 Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Come as come, come Y quiero verme como tú me ves. With you I'm at my Y quiero verte como tú te ves.